met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Israël en Libanon vandaag nog met elkaar in gesprek. Maar er is veel onduidelijk, zegt correspondent Daisy Moore in Libanon. Hier kan niemand eh, ons nog vertellen over eh, wie dit dan gaat en wat dat dan eh, zal zijn. En het klinkt in onze oren misschien vrij logisch, hè? Israëlische en Libanese leiders die elkaar gaan spreken. Maar dat ligt hier in Libanon uitermate gevoelig. Gisteravond sprak het Israëlische Veiligheidskabinet al over een staakt het vuren in Libanon. Maar daar is niks uitgekomen. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn zeker 14 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanvallen waren onder meer in de hoofdstad Kiev, de havenstad Odessa en Dnipro in het midden van Oekraïne. Rusland zou meer dan 700 drones en tientallen raketten hebben afgevuurd. Het merendeel werd volgens Oekraïne onderschept. In Middelburg worden vandaag de For Freedom Awards uitgereikt. Een van de winnaars is de Oekraïense president Zelensky. Hij komt de prijs zelf ophalen en daarom worden er veel veiligheidsmaatregelen genomen, zegt de Zeeuwse commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Nou ja, het is een beetje Fort Middelburg vandaag, dus het zal hier allemaal zeer beveiligd zijn. En dat is logisch ook natuurlijk. We hebben een bijzondere internationale gast en we zijn heel blij en vereerd dat hij er is. Ook de Franse Gisèle Pellicot krijgt een award. Ze werd bijna tien jaar lang door haar echtgenoot gedrogeerd en door tientallen mannen verkracht. En in Zuid-Korea volgen miljoenen mensen de zoektocht naar een ontsnapte wolf uit een dierentuin. Onder de brandweerlieden, agenten en militairen zijn op zoek naar het beest. Ze hopen de wolf te vinden door onder meer het inzetten van warmtecamera's en drones. En zelfs de president van Zuid-Korea bemoeit zich met de zoektocht. Het weer nog. Vanochtend een mix van zon en wolken. In de middag breekt dan bijna overal de zon door. In het zuidoosten kan er later vandaag een bui vallen. Het wordt 14 tot 18 graden.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 and then you pay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

understand my I didn't want 着你。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

What could I say? It all seemed to make sense You're taking away everything And I can't do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 You can FM 106.9 FM.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 left ZFM. No more can we find?